uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In de lente gaan Oekraïners opnieuw zoeken naar stoffelijke resten... en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van vlucht MH17. Het gebeurt op verzoek van Nederland, schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland kan volgens hem zo nodig hulp bieden bij het uitkammen van het terrein. Blok speelt ermee in op de onrust die onder nabestaanden was ontstaan... nadat een journalist een stukje bot had meegenomen van de rampplek. Later bleek dat het van het MH17-slachtoffer was... Nabestaanden vroegen daarna om nieuw onderzoek in Oost-Oekraïne... waar het toestel 2,5 jaar geleden neerstortte. Wetenschappers van het LUMC in Leiden mogen proefpersonen opzettelijk besmetten met malaria. Ze hebben daarvoor toestemming gekregen. Het is voor het eerst dat mensen worden geïnjecteerd met een verzwakte malaria-parasiet. Het LUMC wil daarna een medicijn testen dat volledige bescherming moet bieden tegen de ziekte. De huidige medicijnen bieden alleen tijdelijke bescherming tegen malaria. In Suriname heeft het Openbaar Ministerie zes maanden celstraf geëist tegen de leden van de Haagse rap, rapgroep Strictly Family Business. De Nederlanders worden ervan verdacht dat ze vorig jaar in Suriname een video hebben opgenomen waarin ze seks hebben met een minderjarig meisje. Bij een aanslag in Bagdad zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. In het zuiden van de Iraakse hoofdstad ontplofte in een drukke straat een geparkeerde auto. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De Zwarte Pietwet van de PVV krijgt geen steun in de Tweede Kamer. De PVV wilde wettelijk vastleggen hoe de begeleider van Sinterklaas eruit ziet. Maar de meeste partijen vinden dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Sommige partijen denken dat de wet alleen is bedoeld als publiciteitsstunt. Het weer vanavond geleidelijk meer bewolking en vooral in het noorden kan wat regen vallen.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 In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen Weesp en Oudekerk aan de Amstel ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Hemhavens, 14 kilometer. Ruim een uur oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug door een ongeluk.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 Het is vandaag 7, 16 eh, februari 2017. Vorige week was ik er helaas niet. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven dier van de week. Uh, met de naam Herbie. Of Herbie, Herbie, een van de twee. En dat is een eh, achtjarige Stafford. Om kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er tussendoor. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 games. Ja, en we gaan natuurlijk ook heel veel lekkere muziek draaien. Zoals deze van Rihanna. Bitch better have my money. Yeah, yeah. Bitch better have forget. you forgot. Bitch, better have my to the sky. Some people would say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh we'll say a little prayer. The oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair, you know you can call on me. from falling down answer isn't fair, then call on me. Instead of getting on the internet and checking a new hit, me get up. First shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's but a game.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 En eh, dat is... Uh, Wacht even, ik zet hem even opnieuw, Kijk of je het dan hoort. Ja, waarschijnlijk kun je hem wel, hè? Dat is dus eh, Mario. Maar goed, we gaan natuurlijk kijken naar de top 5 games. Op nummer 5 staat Call of Duty Infinite Warfare. Op nummer 4 staat deze week Battlefield 1. Dan op eh, nummer 3 staat FIFA 17. En op 2 een net nieuw uitgekomen game. Vorige week eh, donderdag uit mijn hoofd. Dat was voor Honor. Dus op nummer 2. Ja, en dan op nummer 1. Toch staat hij daar al echt heel lang in. En dat is eh, Grand Theft Auto 5. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier, is, dus, eh, hier zijn de Chainsmokers met uh, Paris. Zometeen ben ik terug uh, met het dier van de week. To get away from your parents and I thought wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair but I thought how Could I let you fall by yourself Well I'm wasted with someone else If we go down then we go down together They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris.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 Are you sure? Herbie, een kruising... Nee, het is geen kruising. Een uh, Stafford van ruim 8 jaar. Hij is een gezellige hond die gek is op aandacht en knuffels. Dat is iets wat hij eh, lange tijd heeft moeten missen. En hij is bij eh, het asiel bezig aan een inhaalrace. Over zijn achtergrond is niet veel bekend, maar hij gedraagt zich als een echte heer. Ook wanneer hij aangelijnd andere honden tegenkomt. Hij loopt netjes mee aan de lijn. Ook doet hij graag eh, hondendenkspelletjes. Al kan hij niet zo erg lang de aandacht ehm, voor het spel vasthouden. Hij, is ooit een cursus gehoorzaamheid, eh, hij heeft ooit een cursus gehoorzaamheid gedaan. Eh, want hij luistert eh, als de beste. Of, alleen, of hij alleen kan zijn, weten de medewerkers van het asiel nog niet. Maar hij blijft rustig in zijn kennel wanneer hij daar achtergelaten wordt na een wandeling... en gaat dan lekker in zijn mandje liggen. Toen Harry bij het dierenasiel kwam, ontdekten ze dat hij pijn aangaf bij de druk op de achterste deel van zijn rug. Op de röntgenfoto was duidelijk te zien dat hij eh, spondylose heeft. Dit komt regelmatig voor wat bij oude honden. Er worden dan eh, als het ware bruggetjes gemaakt tussen de wervels. Dit proces eh, veroorzaakt pijn die we verlichten met medicatie. Zodra de bruggetjes af zijn, zal hij een wat stijvere rug hebben. Maar het is niet pijnlijk meer. Ze noemen hem eh, pechvogel omdat hij het type hond is wat eh, een slecht imago heeft. Hij uh, niet meer de jongste is met zijn acht jaren. Hij zwart is en uit onderzoek is gebleken dat zwarte honden minder geweld zijn dan anders gekleurde. En tenslotte omdat er al meerdere mensen zijn geweest omdat ze interesse hadden om hem in huis te nemen maar later afhaakten omdat ze zich hadden ingelezen over het ras en daarvan waren geschrokken. Ofwel dachten dat hij kleiner was dan hij werkelijkheid is. Ofwel toch een hond uit een andere opvang geadopteerd hadden. Nou ja, ben je nou geïnteresseerd in Herbie? Herbie, Herbie, een van de twee. Een uh, Stafford van ruim acht jaar dus. Ga nou even langs bij Dieren Thuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze gewoon even op 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan luisteren naar Robin Shoes en David Kedda en Shadowlight. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you. give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with our wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all.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 Ik stap in bal man, want ik ben je papi. Love, don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik al things van road. Nu heb ik bad things on hold. Ja, not no, they come and go. Dus het is oké, okay, wat erin is. Want je weet, ik gloei al lang, lang, lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verbrand zijn. Schatje, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. Lucas en Steve en Calling on You. En daarvoor hoorde je Ronnie, Ronnie Flex en Energie. en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft over het algemeen droog en het koelt af naar een graad of 6. Morgen is het over het algemeen bewolkt en in de ochtend kan lokaal wat lichte regen vallen. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Na morgen is het zacht met veelal een graad of 9 maar het is wel wisselvallig met af en toe wat regen of enkele buien. Dat was het weer. We gaan nu luisteren naar Shia en Never Give Up. Under your sexy body, I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Sexy body. body. Sexy body. a special bond of creation.